in de lucht. Ik kreeg een sms'je voor een sproetje. Een onleesbaar bericht op mijn mobiel. Ik kon er niets van maken, dus wat moet je? Goeiemocht hoh, goeiemorgen allemaal. Want is er toch weer knetterbek, gezomden in de zaal. Goeiemorgen, goeiemorgen, we zijn weer in Dus heb je zin in feest, dan die hond in de lucht. Dus heb je